11 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Poolse dochterbedrijf van ING heeft klanten jarenlang geholpen... om verdacht geld uit Rusland weg te sluizen. Dat meldde het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico... op basis van geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Twee Nederlandse obligatiehandelaren zouden de speel zijn... bij het wegsluizen van omgerekend miljarden euro's... De bedrijven bankieren bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING. ING wil niet op de zaak reageren. In Groot-Brittannië dreigt een nieuwe lockdown. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid staat het land op een kantelpunt. Als mensen de coronaregels van de overheid niet opvolgen... sluit hij een nationale lockdown niet uit. Het aantal besmettingen in Groot-Brittannië is de laatste weken fors toegenomen. Bonaire voert de komende 10 dagen een zogenoemde lichte lockdown in... om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Bewoners moeten zoveel mogelijk thuis blijven... en restaurants, sportscholen en kapperszaken gaan dicht. Sinds 6 uur vanavond gelden in grote delen van de Randstad strengere coronamaatregelen. Horecagelegenheden moeten straks om 1 uur sluiten... en na middernacht mogen ze geen nieuwe klanten meer binnenlaten... Verder gaat de maximale grootte van groepen terug van 100 naar 50. Er geldt een uitzondering voor uitvaarten, demonstraties, scholen en religieuze bijeenkomsten. Bij een demonstratie van de protestgroep Extinction Rebellion op het Damrak in Amsterdam zijn zes mensen opgepakt. Twee actievoerders werden aangehouden voor vernieling, de andere vier omdat ze zonder toestemming in een kledingwinkel stonden. Het protest was gericht tegen de uitbuiting van Oeigoeren in Chinese kampen. Het weer. Het is vannacht helder. Het koelt vooral in het binnenland flink af.